ANWB. Het is op sommige wegen in de Randstad al druk, ook door ongeluk voor Zaandam. Bij knooppunt Zaandam een half uur vertraging, twee rijstroken zijn dicht. De A15, Gorkum-Rotterdam is helemaal dicht. Tussen Gorkum en Papendrecht na een ongeluk, 9 kilometer staat er. Rij voorlopig maar om via Oosterhout. En daardoor ook grote drukte vanuit Rotterdam. Drie kwartier vertraging al tussen Hendekido-Ambacht en Sliedrecht-West. Op de A27 Utrecht-Breda bij knooppunt Everdingen 8 kilometer door een auto met pech. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij de afrit Numansdorp een kwartier vertraging na een ongeluk.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 Afgelopen zomer op het Damrak. De ene man krijgt ruim drie jaar cel, de andere ruim twee jaar. De twee slachtoffers liepen in juni s'nachts naar het Centraal Station na een uitgaansavond. Een van hen was verkleed als drag queen. De twee werden uitgescholden en later geslagen en getrapt. Dat ging door toen ze op de grond lagen. Een van hen verloor daarbij het bewustzijn. Het Nederlandse Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend... voor de mensen die afhankelijk zijn van humanitaire hulp in Syrië. Volgens het Rode Kruis zitten ruim 13 miljoen mensen in nood... door het conflict dat al zeven jaar duurt. De hulporganisatie is nu bezig met het uitdelen van voedselpakketten in de rebellen-enclave Oost-Ghouta, waar al weken onophoudelijk beschietingen en bombardementen zijn. De politie in Rotterdam heeft zes actievoerders opgepakt die zich hadden vastgeketend op het terrein van een overslagbedrijf. Ze protesteerden daarmee tegen de kolenafslag in de Maasvlakte. Rotterdam is de grootste doorvoerhaven van steenkool in Europa. Op de Koolsingel protesteren tientallen mensen daartegen. Ze willen dat Rotterdam kolenvrij wordt. De man die in mei vorig jaar vier medewerkers van de gemeente Arnhem gijzelde... is veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij kwam in legerkleding naar een wijkcentrum en gijzelde daar de vier. De man bedreigde hen met twee messen en een namaakpistool. Ook droeg hij een bomgordel, die later nep bleek te zijn. Na nou, ongeveer drie uur gaf hij zich over. Hij zei later dat hij zich gediscrimineerd voelde vanwege zijn Molukse afkomst. Het weer, vanuit het zuiden steeds meer bewolking en daar gaat het vanmiddag regenen. Later wordt het ook in het midden van het land nat. Het is tussen de 7 en 11 graden. In het weekend is het erg zacht. Morgen 14 tot 17 graden, met vooral in de ochtend en avond soms wat regen.